Uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger heeft zijn troepen opgedragen om zich voor te bereiden op een mogelijke inval in Libanon. Volgens kenners is dat niet iets dat je 1, 2, 3 moet willen, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Het eh, past binnen de militaire planning, maar mensen hier, eh, of in elk geval de mensen die er verstand van hebben, die snappen dat een grondoorlog in het zuiden van Libanon eh, ingewikkeld is. En is ook iets wat je misschien zou willen voorkomen. Wel heeft Israël al reservisten opgeroepen voor de strijd in Libanon. Dat zijn parttime militairen. Al de hele week valt Israël Libanon vanuit de lucht aan. Ze zeggen dat ze doelen van Hezbollah willen raken. Duizenden Amsterdammers hebben de afgelopen maanden een boete op de mat gehad... omdat ze harder dan 30 km per uur reden. In vier maanden tijd ging het om bijna 40.000 bonnen. In december werd de maximumsnelheid op veel plekken in de stad verlaagd. Deze man had al verwacht dat veel mensen de fout in zouden gaan. 30 kilometer, je zit daar heel snel bovenop. Dus het is ook wel weer een cash cow voor de gemeente, denk ik. volgens het Centraal Justitieel Incassobureau zou het om 320 boetes per dag gaan. En nog meer boetes. De oud-burgemeester van Zalbommel in Gelderland moet 750 euro neertellen... omdat hij zonder vergunning zijn huis liet renoveren. Hij liet nieuwe kozijnen en dubbel glas plaatsen... maar hij woont in een rijksmonument. En dan moet je toestemming vragen om iets aan te passen. Buurtbewoners vinden de boete terecht. Ik snap het wel, denk ik. Ja. Want eh, iedereen wil energie besparen. Dat willen wij ook. Maar de regels zijn in principe de regels voor iedereen. Zeker weten. Op het moment dat ik iets niet doe wat niet mag... hangen er ook consequenties aan. Maar eh, ja, het, is niet netjes. Nee? Hoort niet, hè? Volgens de, de, de regels. Justitie had 1500 euro boete geëist, maar de rechter heeft dat gehalveerd. De gevolgen voor de oud-burgemeester van Maren waren groot, vond de rechter. Vanwege alle ophef is hij vertrokken als burgemeester van Zaltbommel. Dan nog het weer. Nu vooral langs de kust buien. Later vanavond en vannacht gaat het overal flink regenen. Morgen weer een mix van wolken en regen bij maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker wat korter. Je hebt nog wel 10 minuten vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor knooppunt De Nieuwe Meer. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A10 Zuid. Het is ook nog druk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar...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 Dat zegt een advocaat die verschillende gedetineerden bijstaat. Via de waterleiding in de cel zouden ze contact met elkaar hebben gehad. Inmiddels zou de EB maatregelen hebben genomen. Het personeel van een Friese jeugdzorginstelling wordt niet vervolgd na aangiftes voor mishandeling. De instelling kwam vorig jaar in opspraak na een kritisch rapport. Daarin stond dat de kinderen soms nachten in isoleercellen zaten. De directeur stapte op en de instelling is inmiddels gesloten. Het weer wisselvallig en af en toe wat buien bij 16 graden.